Premier Schoof en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken reizen naar Vaticaanstad om de uitvaart bij te wonen. Paus Franciscus was herstellende van een dubbele longontsteking en overleed gisteren na een beroerte... Hoewel hij heeft gekozen voor een sobere uitvaart... zullen veel staatshoofden en regeringsleiders erbij zijn. Twee organisaties van artsen doen niet meer mee aan de recensiesite Zorgkaart. De Federatie Medisch Specialisten en Artsenfederatie KNMG zijn de negatieve beoordelingen zat. Daarom stappen ze eruit, meldt Nieuwsuur. De twee organisaties waren sinds de oprichting bij Zorgkaart betrokken... maar zien nu onvoldoende mogelijkheden voor verbetering. Onterechte of verzonnen recensies worden niet altijd weggehaald... waardoor veel zorgverleners zich onveilig en publiekelijk vernederd voelen. Zorgkaart Nederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Die ziet liever dat de zorgverleners helpen om het aantal betrouwbare beoordelingen omhoog te krijgen. Dat aantal is al gestegen van 50% in 2021 naar 80% vorig jaar. Na de schietpartij van vorige maand midden op straat in een woonwijk in Oosterhout is een derde slachtoffer overleden. Alle slachtoffers zaten in een auto. Op de dag zelf kwamen al twee mensen om het leven. Een derde man van 25 raakte gewond en is nu alsnog overleden. De Tweede Kamer vindt dat er te veel verschillende regelingen zijn om mensen in armoede te helpen. Wat iemand krijgt verschilt van gemeente tot gemeente en de regelingen zijn vaak ingewikkeld. De Kamer wil dat het makkelijker wordt en wil overal in Nederland dezelfde ondersteuning. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. De minima liggen tussen 6 en 9 graden. Morgen in de ochtend nog kans op zon, maar vanuit het zuiden buien. In de middag kunnen die stevig zijn met onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 All the plans we started, all the songs we sang, each little dream we knew seems to overtake me like a boomerang. Blue is the sparkle, gone is the tang. Each old refrain keeps returning as I remain with my memories and a blue champagne to toast the dream that was you. plans we started, all the songs we sang, each little dream we knew seems to overtake me like a boomerang. The blue is the sparkle, gone is the tang. Each old refrain keeps returning as I remain with my memories and blue champagne toast the dream of you. Welkom bij tweede uur van ZFM Jazz op deze eerste paasdag. En eh, het is prachtig weer. Toen ik hier naartoe naar de studio reed, werd ik echt, eh, ja, was het betoverend mooi. De zon scheen, het groen is zo fris. eigenlijk in een week tijd is alles zo mooi groen geworden. De bollenvelden staan keurig in bloei. Dus een fantastische dag. Ga er lekker op uit, maar blijf nog even thuis om dit uur van ZFM Jazz af te luisteren. We begonnen met Anita O'Day Beter bekend als Anita Bell Colton. Een Amerikaanse jazzzangeres, geboren in 1919. Dus dat is wel een dame die al een poosje geleden overleden is. 2006 overleden. En dit was een leuk nummertje. Blue Champagne, want het thema is natuurlijk Pasen. En sommige mensen hebben een bubbelontbijt en dan nemen ze wat champagne. De vraag is of ze eh, eh, blue champagne nemen of pink champagne. Pink Champagne. En Pink Champagne, dat is het nummertje van Lionel Hampton. Die gaan we dan dus ook even starten. Dan kan je luisteren naar Pink Champagne, Lionel Hampton. Eens even kijken, Lionel Hampton. Hier is hij, Pink Champagne. Een liefhebber van Pink Champagne, die kennen we allemaal. Prins Bernhard, niet te vergeten. Dure champagne-liefhebber. my love from me. Big champagne that stole my love from me. Big champagne, where can my lover be? champagne, mellow, mellow wine. wanna feel so Big champagne that left me feeling blue. feeling blue. Ja, mooi nummertje van eh, Lionel Hampton, Pink Champagne. En eh, Harry Mancini, een bekende filmcomponist... en ook wel jazzmuziek gemaakt... uit een soundtrack van een film die menig een gezien heeft... de Pink Panther. Daar zit een heel mooi nummer in. Eh, champagne en Quail Quail is volgens mij kwartel. Dus ja, wie eet er nu al kwartels morgens? Misschien als je gaat brunchen. Nou, kwartel eieren Als je niet van eieren houdt, dan moet je een kwartel ei nemen... want dat is wel een heel klein eindje. Eh daar komt hij, Henri Mancini. Eens even kijken, Henri Mancini. Komt hij. Mooi nummer, luister en geniet. zacht gekookt eitje bij te nuttigen. Het kapje eraf slaan. En dan met een lepel heerlijk uitlepelen. Een zacht gekookt ei. Dat moet kunnen met de Pasen. Misschien wel meer dan één ei. Ja, het thema van deze uitzending is alles wat met de Pasen te maken heeft. Dus het eerste uur hebben we al veel over eieren gedraaid. Uh, het tweede uur komt natuurlijk ook eh, toast en jam aan de beurt... en andere dingen die met paas te maken hebben. En natuurlijk ook de uh, chocolade-eieren, paashazen. En ja, misschien weet je dan wel... Ik ben benieuwd of je weet welke jazzartiest daarover iets opgenomen eh, uh, heeft. toast en jam, ik zei het reeds. En dat is een nummertje wat van de, de gitarist Joyce Cooling... Amerikaanse jazzzangeres en ja, een gitarist eigenlijk, moet ik zeggen. En dat is een een, mooie muziek geworden. Eh, ik weet niet precies wanneer deze... Ik zal even kijken, Joyce Cooling, wanneer deze cd uitgekomen is. Joyce Cooling. En cd 2004 alweer. Toast and Jam. The Girl Got To Play. heerlijke muziek van eh, eh, Joyce Cooling. En eh, mooie muziek, lekkere bass sound. Groove jazz, smooth jazz zou ik bijna zeggen, van de bovenste plank. Eh, we gaan een stapje terug in de tijd. We hebben al over champagne muziek opgezocht. Maar je kan natuurlijk ook wat anders drinken. Koffie hebben we al gehad. Eh, de hoogste tijd voor eh, orange juice. En als het over orange juice gaat, dan kom ik bij Bob Dylan terecht. Bob Dylan in een jazzprogramma. Ja, dat kan. Alles kan. En dit is een, een, dat zijn oude opnames, maar die zijn in 1975 opgebracht. uitgebracht, de Basement Tapes. Dat deed hij samen met de band, niet onbekend, Bob Dylan, eh, Orange Juice Blues. Moet ik hem even pakken. Bob Dylan, hier is hij. I had a hard time waking this morning. heerlijke muziek van Bob Dylan. Bob Dylan een jazzachtig programma. Het kan dus allemaal. Eh, wat ook kan is Mesa Forte. En eh, ja, een beetje uh, een band die een aantal jaar geleden toch aardig nog, wel een hitje had volgens mij. Mesa Forte van een cd'tje Observation 1981. we hebben het over wat je kan drinken. En Mesa Forte heeft het over een double orange juice. Misschien is het ook nog wel eens leuk om een, een thema van de jazz te doen. En de, eh, alcohol en drank. Want eh, eh, daarover hebben heel veel muzikanten wel iets gezongen of gespeeld. Messo was dat, met eh, Double Orange Juice. Het thema gaat nog steeds over eten. En daar past ook wel het volgende gedicht bij. Ode aan de groente. Al vorm ik met mijn vrouw een lekker paar... toch blijken onze smaken te verschillen. Want zij snapt niet wat alle mannen willen. En maakt dus elke dag weer groente klaar. Maar ik als man ben daar de man niet naar. Mijn honger met konijnenvoer te stillen Daarvoor heb ik gewoon geen smaakpapillen. Maar desondanks zijn vaak de rapen gaar. Mijn vrouw is immers net als alle vrouwen... die groente als gezonde korst beschouwen. Waar ik naar haar idee niet buiten kan. Daarom licht ik de deksel van de pan... en al moet ik dan met lange, lange tanden kauwen... mijn groente zal ik eten als een man. Een gedichtje van Driek van Wissen. Ooit is dichter des vaderlands geweest. Nou ja, als je dan groente moet eten en je hebt liever vlees dan heb je eigenlijk ook champagne erbij nodig. En Ben Webster eh, en Johnny Hortz hebben daar een mooi nummertje over. Wachten op champagne, waiting on champagne. Als je dan toch groente eet, moet er wel iets lekkers bij. lekkere klanken van uh, Webster en eh, Johnny Hodges. Waiting on Champagne. mooi nummertje ook. daar hebben we een zangeres klaarstaan. En dat is Rosemary Clooney. Een zangeres, een actrice en ook een jazzzangeres. heeft een hele periode is zij opgekomen. Heeft een hele periode eh, is het heel slecht met haar gegaan. Depressie, drugs en uh, erger, zou ik maar zeggen. En ergens in 1993 heeft ze een nieuwe cd opgenomen. Do You Miss New York? Staat een mooi nummer op. It's Only a Paper Moon. En dat doet ze samen met Jean Pizzarelli.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 just as phony as it can be. But it wouldn't be make believe if you believe in me. Oh, I do believe in you. Me too, in you I do. Oh, it wouldn't be make believe if you believed in me. Ja, dat was Rosemary Clooney. Die deed eh, de, zang. En Scott Hamilton, good old Scott Hamilton... hoorden we op de Noorsax. Eh, John Pizzarelli zang en een gitaarsolo. It's Only a Paper Moon heet het nummer. Mooi nummertje. Leuk voor de zondagochtend. Past precies. Nog steeds tijdens het paasontbijt. Of tijdens de voorbereiding van de uh, eh, paasbrunch. En eh, iemand uit het verleden waar ik eigenlijk ook een groot supporter van ben... is Louis Jordan. En dan gaan we eens even kijken waar ik dat, ik dat kan vinden. Louis Jordan. Ja, gaan we nou niet zeggen dat ik die niet meegenomen heb. Nou zeg, dat is wel heel vervelend. Want die heb ik niet meegenomen. Dan moet ik toch iets anders gaan doen. Nou, gaan we iets anders doen. Dan doen we Roy Eldridge. Roy Eldridge. Een heel bekend nummer, Easter Parade. wel weer bij de mainstream jazz. Dat vinden heel veel mensen toch wel erg leuk. Ik had het over Louis Jordan. Ik moest even zoeken, want hij stond op een totaal andere plek. Maar ik heb hem gevonden. Als het over paarse gaat, gaat het over eieren. En hoe kom je aan eieren? Daar heb je kippen voor nodig. Daar zingt hij over. Farmer Brown was taking the air, locked up the barnyard with the greatest of care. Down in the hen house, something stirred when he shouted, Who's there? This is what he heard. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So calm yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us chickens trying to sleep, and you but in and hobble, hobble, hobble, hobble with your chin. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. You're stomping around, shaking the ground. You're kicking up an awful dust we chickens trying to sleep, and you but in and hobble, hobble, hobble, hobble. It's a sin. Tomorrow is a busy day. We got things to do, we got eggs to lay, we got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. Oh, there ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us. Kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and hit the head. got things to do. We got eggs to lay. We got ground to dig and worms to scratch. It takes a lot of setting, getting chicks to hatch. There ain't nobody here but us chickens. There ain't nobody here at all. So quiet yourself and stop that fuss. There ain't nobody here but us and kindly point that gun the other way and hobble, hobble, hobble off and dip to hey, hey, hey, boss man, what do you say? It's easy pickings, ain't nobody here but us chickens. Louis Jordan eh, zang en eh, saxofoon. Eh, leuke muziek is dat uit van Louis Jordan. Zit er pit in, zou ik zeggen. Dan zijn we toe aan... De, ik had je een lied over chocolade, eieren beloofd. En daar is er één die daarover zingt. En dat is Rosemary Clooney. Komt ze. got a brand new Easter outfit, a coat and hat and all the rest. But there was one thing more from the candy store that I really loved the best. I got a chocolate rabbit for a special treat. A great big chocolate rabbit, sweet enough to eat. So I ate his ears on Sunday, his nose I finished Monday, and Tuesday I nibbled on his feet. I ate his tail on Wednesday. I kept on. By Friday he was going. Saturday he was gone. Oh, I loved my chocolate rabbit from the moment that he came. And if I get another one, I love him just the same. chocolate rabbit from the moment that he came. And if I get another one, I love him just the same. I love my chocolate rabbit, zong Rosemary Clooney. Uh, een beetje waar ik uh, wel een fan van ben... en waar ik vaker wel eens wat van draai... als ik die tenminste de, de, eh, meegenomen heb... de Even kijken hoor. De hot sardines. Ja, ik heb hem. Eh, de French fries en champagne. Eh, ja, wat eet je nog meer op met de Pasen? misschien wel wat aardappels. Als je ze bakt of je maakt er frietjes van. De, eh, de hot sardines. Komt van een cd'tje uit 2016. We're gonna have a party. Invite all our friends. Drink and pretend. Life's grand, everything is dandy. Pinkies raised, we'll toast the days coming to an end, my friend. It's time for french fries and champagne. Yesterday was easy, breezing through the years. No cares and no fears. You and I, the world, are briny oyster. Let's not get sentimental. We'll tango through the tears. So cheers. Time for french fries and champagne It's bittersweet to beat the odds of losing. When every smile you see just hides a heart that's bluesing. If misery loves company, we'll need a lot more gin or oh, can win. It's time for French vrolijke muziek altijd. Een beetje swing van eh, de Hot Sardines. Eh, leuke muziek. Eh, nou, wat drink je nog maar, ah, meer bij Dan kom je toch bij thee terecht. Thee eens even kijken. Rita Reis en Louis van Dijk die zongen Tea for Two. Althans, Rita zong en Louis speelde piano. homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the street. hide hiding to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture you upon my knee, just for two and two for tea. Me for you and you for me alone. near to see us a hear No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Dear, day will break and I'll awake. Start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, boy for you and a girl for me. Can you see how happy? que een heeft liever koffie, de ander liever thee. En Rita Reis zong over de thee. Mooi nummertje ook. Tea for Two, heel bekend natuurlijk. Dan heb ik iets uit Schotland. Die, eens even kijken, de Jazz Patix heet dat volgens mij. Even goed zoeken. De Jazz Patix. En die hebben gezongen over popcorn. En dat is eh, van een cd'tje Scratch and Sniff. Popcorn, ja, wie eet dat nou bij een paasontbijt? Nou, sommige kinderen kunnen er niet zonder verschillende smaken en lekker gemaakt. van deze grappige muziek. Een beetje hip-hop-achtige muziek van de... Eh, even kijken hoe deze jongens ook alweer heten. de, eh, eh, de Jazz Spetics. Volgens mij komen ze uit Schotland. Um, ja, volgens mij zit het er alweer op. We gaan, oh, ik hoop dat je het leuk vond. We hebben een collectie gemaakt uit muziek die paste bij het paasontbijt. We hebben het over eh, brood, eh, toast, jam en alles gehad. En dan gaan we eruit natuurlijk met het eh, paasei. En dat is weer een song van onze grote vriendin Rosemary Clooney. Egbert de Easter Egg. Daar komt hij. Ik zou zeggen, maak er een gezellige eerste paasdag van. En morgen hebben we altijd nog een tweede paasdag. Ga leuke dingen doen. Hou het gezellig. Ga eieren zoeken. Ga eieren schilderen. Ga eieren kleuren. Doe iets leuks. Egbert, de Easter egg. Uh, Rosemary Clooney nog een keer. department store. All day the children came, noses pressed against a window pane. Spoke to Egbert, but alack, Egbert cried because he couldn't answer back. Then all at once the clouds rolled by to let the sun shine through. Believe it or not, it got so hot that Egbert split in two. Out popped a baby chick, a teeny weeny little baby chick. And the children heard him say, Egbert wishes you a happy Easter day. geluisterd naar ZFM Jazz. Speciale uitzending rondom het thema Paasen, Samenstellingen, presentatie Alco Beuving. En ik hoop dat je het leuk vond. Allerlei paasmuziek die paste op deze prachtige eerste paasdag. Het zonnetje schijnt. Dus aardig eh, weer, niet te veel wind.